Drie uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Duitsland waarschuwt dat Europese landen moeten vasthouden aan de gemaakte begrotingsafspraken, inclusief de 3%-norm van het begrotingstekort. Het stimuleren van de economie mag niet leiden tot hogere tekorten, zei bondskanselier Merkel. Ze pleit voor structurele hervormingen om de financiën op orde te brengen. Gisteren werd in Frankrijk de socialist Hollande gekozen tot president. Hij erkende dat er moet worden bezuinigd, maar wil ook investeren om de economie op gang te brengen. Merkel sprak ook over verkiezingsuitslag in Griekenland ze zei dat de Grieken nu eerst de tijd moeten krijgen om een coalitie te vormen. Maar Athene moet zich dan ook aan de afspraken houden. De stijging van de lonen zet door. In de nieuwe cao's die vorige maand zijn gesloten is het loon gemiddeld met 1,8% gestegen. Gemiddelde loonstijging van eerder dit jaar, afgesloten cao's, die komt uit op 1,6. Blijkt uit cijfers van werkgeversorganisatie AWVN, die betrokken is bij het afsluiten van 500 cao's. Loonstijging is volgens de werkgeversorganisatie onverstandig vanwege de economische onzekerheden. En ook de looneisen van de vakbonden zijn volgens de AWVN veel te hoog. De autoriteit Financiële Markten waarschuwt mensen die willen beleggen in buitenlandse valuta. Er zijn steeds meer aanbieders en die spiegelen consumenten vaak een hoog rendement voor. Die rendementen kunnen echter ook uitblijven. De beleggingsproducten op de valutamarkten zijn zeer risicovol door het gebruik van zogenoemde hoge hefbomen. Door deze hefboomwerking kan de handelaar snel veel geld verdienen, maar ook snel veel verliezen. De AFM raadt mensen aan toch, die toch in buitenlandse valuta willen beleggen om vooraf goed te kijken of een financiële situatie deze risicovolle handel toelaat. Toen besluit het weer. Zonnige periode, maar ook stapelwolken bij een graad of 15. Morgen veel bewolking en in het westen af en toe regen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Ik heb al een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A27 tussen Utrecht en Gorkum en op de A30 tussen Ede en Barneveld.